Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In navolging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... willen ook Canada en Malta de Palestijnse staat erkennen. De Canadese premier Carney zegt dat mede te gaan doen... vanwege toezeggingen van de Palestijnse autoriteit... over bestuurlijke hervormingen en verkiezingen volgend jaar. Premier Abella van Malta laat weten dat de erkenning van de Palestijnse staat... onderdeel is van inspanningen voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten... Oekraïne heeft documenten in handen weten te krijgen... die bewijzen dat Rusland Oekraïense kinderen ontvoert. De papieren zijn gevonden op de computersystemen van het bestuur van de bezette Krim... die de Oekraïense Veiligheidsdienst wist te hacken. In de duizenden documenten staan profielen van de Oekraïense kinderen... hun nieuwe adressen en papieren die bewijzen dat Rusland de kinderen... de Russische nationaliteit heeft gegeven... Volgens Oekraïne zijn minstens 19.500 kinderen gedeporteerd door Rusland. In het Friese dorp Buurdaard is iemand ernstig gewond geraakt na een aanrijding. Dat meldt de politie. De automobilist die bij het ongeluk was betrokken is doorgereden. De bestuurder en het voertuig zijn nog niet gevonden. De politie zegt dat de zwarte auto flinke schade moet hebben en onder meer een spiegel mist... Via een actie op Burgernet worden mensen in Beurdaard opgeroepen zich te melden als ze iets gezien hebben. In onder meer Kiev en Lviv zijn mensen de straat op gegaan... omdat ze willen dat een anticorruptieorganisaties onafhankelijk kunnen blijven. Vorige week werd een wet aangenomen die de positie van anticorruptieorganen verzwakt. Na protesten van en internationale druk ligt er nu een nieuw voorstel... dat die wet grotendeels ongedaan moet maken... Het Oekraïense parlement gaat daar komende dag over stemmen. Het weer hier en daar een bui bij 18 graden aan zee tot 13 in het oosten.